voor spoedige start. eerst raam met het NOS Journaal. Dan is een zwarte jongen doodgeschoten. De 18-jarige jongen werd bij een benzinestation in een voorstad van St. Louis onder vuur genomen. Volgens de politie trok hij een wapen en richtte dat op een agent die hem vervolgens doodschoot. Twitteraars zeggen dat de politie de jongen onder vuur nam omdat hij sterk leek op een gezochte misdadiger. Bij het benzinestation hebben zich tientallen mensen verzameld. St. Louis ligt niet ver van de stad Ferguson, waar de politie in augustus een ongewapende zwarte jongen doodschoot. Dat leidde in heel Amerika tot rellen en demonstraties. In Syrië is een straaljager van de coalitie tegen IS neergestort. Dat gebeurde vlakbij de stad Raqqa. Het zou gaan om een Jordaans toestel. Islamitische staat zegt dat IS-strijders het toestel hebben neergehaald. Maar het kan ook zijn dat de straaljager om een andere reden is verongelukt. De, de, piloot heeft het ongeluk overleefd en is volgens persbureau AFP door IS gevangen genomen. Nederland doet ook mee aan luchtaanvallen op IS, maar bombardeert alleen in Irak. De SP heeft er geen goed woord voor over dat de ministers Blok en Schippers de wet over de topinkomens nog niet willen invoeren voor de sectoren wonen en zorg. De nieuwe wet bepaalt dat het inkomen van een bestuurder in de publieke sector niet hoger mag zijn dan dat van een minister. Hij gaat op 1 januari in en volgens de VVD-ministers is dat te kort dag om hem voor alle sectoren te laten gelden. De SP noemt dat politieke onwil omdat de wet er al lang aan zat te komen. En als ouderen moeten kiezen tussen zorg die ze, liever, die ze zelf betalen of mantelzorg door familie of vrienden, dan betalen ze liever. Dat blijkt uit een peiling van de ouderenbond ANBO. 65% betaalt het liefst zelf voor zorg. De AMBO zegt erbij dat wat ouderen willen niet hetzelfde is als waar ze in de praktijk voor kunnen kiezen. Want vaak kunnen ze die hulp niet zelf betalen en zijn ze toch aangewezen op mantelzorg. Het weer, het is bewolkt, het regent op veel plaatsen. Die regen trekt langzaam weg naar het zuidoosten en de wind neemt wat af. Vooral in het noorden en midden breekt dan de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden.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 Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.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 birthday and seaside outings in the summer, only to break the long gap of time that stretched between Wenst jullie allemaal fijne dagen.